Door Almegens met het NOS-journaal. Vanwege het ingelaste debat met minister Faber van Asiel... heeft premier Schoof afgezegd voor een Vlaams-Nederlandse top... melden bronnen in Den Haag. Die top is morgen in Gent. Schoof en Faber gaan morgen vroeg met de Tweede Kamer in debat... over de weigering van Faber om te tekenen voor lintjes... voor vrijwilligers in de asielopvang. Vooruitlopend op dat debat overlegt Schoof vanavond met de coalitiepartijen... melden Haagse bronnen. De top tussen Nederland en Vlaanderen wordt elke twee jaar gehouden. Morgen wordt onder meer een samenwerkingsovereenkomst getekend over het stikstofbeleid. Minister Matlener van Infrastructuur wil dat 13 bruggen en viaducten in Nederland eerder worden vervangen... omdat er haarscheurtjes in de constructies kunnen ontstaan. Door waterstof in het staal kunnen de constructies verzwakken... en zouden de bruggen en viaducten kunnen instorten. Er is geen acuut veiligheidsrisico, zegt Rijkswaterstaat. De Franse radicaal-rechtse politicus Jordan Bardella heeft zijn landgenoten aangespoord om massaal te protesteren tegen de veroordeling van zijn partijgenoot Marine Le Pen, de leider van Rassemblement National. Vanwege fraude met Europese subsidies kreeg Le Pen vier jaar cel. Ook mag ze vijf jaar niet meedoen aan verkiezingen. Bardella zegt dat zijn partij dit weekend overal in Frankrijk bijeenkomsten houdt. Schaatster Joy Beune heeft haar contract bij schaatsploeg ICO X2O met vier jaar verlengd, tot en met 2030. Beune groeide de afgelopen jaren uit tot een wereldtopper onder de coaches Martin en Erwin ten Afgelopen maand veroverde ze drie wereldtitels. In het Noorse Hamar won ze goud op de 1500 meter, de 3000 meter en de ploegenachtervolging. Ook is Beune de regerend wereldkampioene allround. round het weer vanavond blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 7 graden. Morgen een zonnige lentedag bij ongeveer 17 graden. Donderdag en vrijdag opnieuw veel zon en nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Vinkenveen en Knoop het Amstel, drie kwartier vertraging... Dat heeft te maken met de afgesloten A9 van Diemen en Alkmaar. Die is dicht tussen Holendrecht en Alsmeer. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag 20 minuten oponthoud.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 Eh, en dat was het beroemde Baselconcert 1959. Vooral de oude jazzgroepen die hebben legendarische opnamen gemaakt... en die worden dan uitgebracht op cd of eh, lp. En die krijgen dan de titel mee van het concert en de plaats. De, allerlei orkesten eh, van naam. Die hebben heel veel van die opnames eh, op de plaat gezet. En die zijn nog steeds heel interessant om te beluisteren. Met z'n tien. In dat orkest hoorden we onder meer de vibrafonist Red Norvo. Die in 1908 is geboren en in 1999 overleden. En hij was een, de, van de eerste vibrafonisten die dat instrument in de jazz introduceerde. En op een onafvolgbare wijze daarnaast nog eens. En een van de verre nazaten horen wij tegenwoordig. Eh, en dat is eh, Frits Landersberg die regelmatig hier in de krocht is te horen. Over de krocht gesproken... Eh, uit mijn hoofd op zondag 13 april... hebben wij eh, een orkest, een interessant orkest... van de Nederlandse trompetist Menno Daams... die daar eh, met sterren komt spelen... in het kader van de klassieke jazz. Heel mooi, met z'n vier of met z'n vijven. En er, is, er zijn nog kaarten. Jazz op zondag, dat tegenwoordig tijdelijk is uitgeweken naar Nieuw Unicum. Kijk op de site van Jazz in Zandvoort en bestel een kaartje. Want voor je het weet is het weg en de concerten zijn tegenwoordig allemaal terecht. Snel uitverkocht, alleen hier zijn nog kaarten voor. Omdat het nog een paar weken van ons vandaan is. Dit zij gezegd. Red Norvo, daar hadden we het over. Die eh, heeft eh, met heel veel groepen gespeeld en allerlei combinaties. Ik heb nu een mooie opname liggen. Red Norvo op de vibrafoon. Shorty Rogers op de trompet. Jimmy Jeffrey op de klarinet. Pete Jolly piano. Tal Farlow gitaar. Daar hebben we hem. Red Callender, de steady bassist. En Larry Bunker op het slagwerk. Roses of Pickery. draaitafel ligt nu weer een interessant duo. De Nederlandse internationaal spelende bassist Hein van der Gein... heeft uh, opname gemaakt destijds met eh, de zeer veelzijdige en artistiek breed eh, opgeleide saxofonist Lee Konitz. die Konitz die zie je op allerlei fronten bezig met zijn muziek. En die is ook niet voor één gat te vangen. Die heeft eh, de cool jazz gespeeld. Eh, allerlei projecten. Ook eh, satie. modern, behoudend, experimenteel. Van alles en nog wat. En die twee samen hebben een smaakvolle combinatie gevormd. En daarvan laat ik het bewijs horen. Uh, Likonitz met... Hein van de Gein. Ja, en wat gaan ze doen? Ze gaan eh, laten horen een eh, mooi stukje Swift Code. Ja, <laughs> dat was niks Lee Konitz. Dat was alleen maar Hein van der Gein. Maar desalniettemin laten horen hoe smaakvol en interessant een bas alleen al kan klinken. Want je hoort hem natuurlijk heel vaak alleen maar als begeleiding. Herman Schoonderwald. Wie kent hem nog? De, eh, de Nederlandse saxofonist clarinetist, componist en big leider. Goed opgeleid, ehm, in allerlei orkesten gespeeld. Begonnen bij de Milders en Millers en allerlei eh, orkesten. uiteindelijk is hij eh, nog leider van de Skymasters een aantal jaar geweest. En voor het Metropoolorkest een heleboel arrangementen geschreven. Hij heeft eh, natuurlijk ook commerciële stukken opgenomen. Zoals de, eh, veel muzikanten moeten doen. En eh, we gaan laten horen hem, hem <laughs> Herman Schonewald en zijn eh, saxofoon Deep Purple. Dat was hem. Herman Schoonderwald. Het volgende stuk is eh, voor de quiz, zullen we maar zeggen. De intro door de pianist verraadt al gelijk welk orkest het is. Want kennis weten en geniet altijd van de smaakvolle opbouw van de stukken. Ehm, het stuk heet The Flight of the Birds. En Foobirds, die, dat, eh, dat is een benaming voor oerlelijke, kwaadkijkende vogels. Die kennelijk bestaan. Ik eh, laat het aan de luisteraar over. Daisy, Fight of the Flight of the Foo Bird. Dit jaar eh, vieren wij 80 jaar bevrijding. En toevalligerwijs vieren wij ook 80 jaar het orkest, de Dutch Winkelers Band. Die eh, na de bevrijding eh, in de oorlog eh, zijn eh, gestart. En bij de bevrijding veel werk hadden. En sindsdien onafgebroken aan de top hebben gestaan van eh, de, Nederlandse jazzorkesten. Eh, vijftien jaar geleden is er een opname gemaakt bij hun 65-jarig bestaan. En toen was de bezetting Bob Kaper op de klarinet... Frits Katé niet meer onder ons, uh, Rieten, Bert de Kort, trompet... Jos Katé niet meer onder ons, trombone... Ton van Bergrijk, gitaar... Marcel Hendricks, niet meer onder ons piano. Adrie Braat, nog steeds de leider ehm, op de contrabas. En onder de Bruin, ook overleden op het slagwerk. En we gaan horen een Django Reinhardt compositie... gespeeld door de Dutch Winkelers Band Nuage. Ja, de Dutch Swing bij haar 65 jaar bestaan. Maxine Sullivan, begenadigd zangeres en ook eh, tromboniste. Hier met een fantastische begeleidingsband... Charlie Shavers, Buster Bailey, Oscar Pettiford... Jerome Richardson, Dick Hyman op de piano... Hilton Jefferson en Milt Hinton. En we gaan luisteren naar Memories of You. If they would ask me, I would say I've had a thrill or so. But that goes back to yesterday, a long time ago. I ran around with my own little crowd the usual laughs, not often but loud, and in the world that I knew, I didn't know about you. Chasing after the ring on the merry-go-round just taking my fun where it could be found. And yet, what else could I do? I didn't know about you. yesterday, every day. In your arms, I know for once in my life, I'm living, had a good time. Every time I went out, romance was a thing I kidded about. How could I know about love? I didn't know about you. in my life. I'm living, had a good time every time I went out. Romance was a thing I kidded about. How could I know about how could I know it was true? Until you opened my eyes, I didn't know about you. Maxine Sullivan. Sings. De Nederlandse zangeres, veelzijdige zangeres Treintje Oosterhuis... heeft eh, allerlei projecten gedaan. En een van die projecten was in 2003 een ode aan Billie Holiday. Een cd met muziek gezongen en, ooit door Billie Holiday... en daarmee bekend en beroemd geworden. En die, eh, dat was een project dat ze als begeleiding had uitgekozen Amsterdam Symfonietta en de Houdinis. En dat heeft een, eh, een prachtig resultaat geworden. Oordeel zelf. What a little moonlight can do. Oosterhuis. Treintje Oosterhuis, oh, wat een feest. Voor onze concertmeester op viool, Peter Brunt. Met Amsterdam Symfonietta en de Houdins. Wat een feest, zeg. Geweldig. Count Basie begeleidt hier de Milt Brothers... in eh, de standard April in Paris... chestnuts in blossom spring Never met it face to face I never knew my heart could sing Never missed a warm embrace blossom Holiday tables under the tree April in Paris This is the feeling ja, we zijn One er. more time! Can't basically do it all over again. One more time. eindelijk klaar. Ze konden er geen genoeg van krijgen. De mm, dames en heren van de band van Count Basie... die de begeleiders waren van de Mills Brothers April in Paris. Een bijzonder Nederlandse groep... die Airy Ghost of Man. Ehm, een wat vreemde bezetting... maar niet minder interessant... Ehm, Mark Leswin op de gitaar, Egbert Kemmener op de altsax... Victor Borkent, trompet, een man die al jaren hier allerlei bigbands leidt... Jeroen Brokkelkamp op de tenorsax... Martijn van Prooijen de bas, Max Bolleman op het slagwerk. We gaan luisteren naar Vix Blues. Ja, dat was eh, de groep... The <laughs> Airy Ghost of Man. Jan Verwij, mondharmonica speler. Eh, grote jongen. In 22 overleden. Een eh, autodidact. Speelde met veel ehm, uiteenlopende muzikanten. Die heeft op enig moment een plaat opgenomen... met aan de piano fantastische muzikant Bert van de Brink. En daar hadden ze V. Klaassen bij gevraagd ehm, om te komen zingen.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 En ehm, ja... Dat doen we met de klanken van eh, Brian Setzer. Allemaal hartelijk dank voor het luisteren. En speciaal dank aan Rob V. De Amsterdam. Een nieuwe ziel die we gewonnen hebben voor ons programma... die zo blijkt uit de berichten aan het toestel gekluisterd zit... om eh, niks te mogen missen van dit mooie jazzprogramma. Een fijne dag allemaal. Volgende week zit een collega van mij hier... weer bij CFM Jazz. Fijne dag. And if this band don't desert me Then there's nothing in the world can hurt me As long as I'm singing my song Give me trumpets, legato oh.